Chili voegt zich met die weigering bij landen als de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk. Die tekenen ook niet. In België veroorzaakte de kwestie een breuk in het kabinet. De top waar het verdrag wordt goedgekeurd is vandaag en morgen in de Marokkaanse stad Marrakesh. De Consumentenbond dreigt KLM voor de rechter te slepen... als die de no-show-clausule niet schrapt. Die bepaalt dat als reizigers niet komen opdagen voor een vlucht... automatisch ook alle overstap- en retourvluchten komen te vervallen. Als reizigers daar toch gebruik van willen maken... moeten ze bijbetalen of een nieuw ticket kopen. Volgens de Consumentenbond jaagt de luchtvaartmaatschappij... passagiers onnodig op kosten. De KLM is het daar niet mee eens... en zegt dat als iemand afwijkt van de boeking... er een vergoeding in rekening kan worden gebracht. De Italiaanse politie heeft een minderjarige jongen aangehouden... in verband met het dodelijke nachtclubdrama van vrijdagnacht. Volgens Italiaanse klant La Repubblica gaat het om een jongen van 16... die in de overvolle club in Corinaldo pepperspray zou hebben gespoten... om een kettingje te kunnen stelen. Toen het publiek in paniek naar buiten vluchtte... stortte in het gedrang een balustrade in. Zes bezoekers kwamen daarbij om het leven. Huawei eist dat zijn financieel directeur Meng op borgtocht wordt vrijgelaten in verband met gezondheidsklachten. Meng, die vastzit in een Canadese cel, zegt dat ze tijdens haar detentie naar het ziekenhuis is gebracht vanwege haar verhoogde bloeddruk. De topvrouw van het Chinese elektronicabedrijf werd op verzoek van de VS in Canada gearresteerd... omdat ze het handelsembargo tegen Iran zou hebben geschonden. De VS heeft om haar uitlevering gevraagd. Het weer, periode met zon, maar ook nog een enkele bui, vrij veel wind. Op de Wadden is kans op zware windstoten en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Een kapotte auto geeft grote problemen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor het verkeer tussen Amersfoort West en Hilversum Noord. 10 kilometer stilstaand verkeer, de linkerrijstrook is dicht. Op de A7 hoorn 2 kilometer file bij Purmerend Noord. En op de N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom 10 minuten vertraging bij Leimuiden.